Kees Groot met het NOS-journaal. Het Nederlands team heeft in Nepal nog geen overlevenden van de aardbeving gevonden. Na aankomst gisteren gingen de 62 reddingswerkers met hun speurhonden naar het historische centrum van Kathmandu. Maar daar werd niemand aangetroffen. De arts van het team heeft medische hulp aan aardbevingsslachtoffers gegeven en ook een Nederlandse toerist bezocht die met verwondingen in het ziekenhuis ligt. Het dodental van de aardbevingsramp is inmiddels opgelopen tot boven de 4300. Volgens de Nepalese premier kan dat uiteindelijk zelfs boven de 10.000 uitkomen. In de Amerikaanse stad Baltimore is een avondklok ingesteld na hevige rellen. De noodtoestand is uitgeroepen en de scholen blijven vandaag dicht. Er zijn reservisten en extra politiemensen naar de stad gestuurd. Vannacht sloegen jongeren aan het plunderen en ze stichten brand. Aanleiding voor de rellen in Baltimore is de begrafenis van een zwarte arrestant. De winst van Philips is vergeleken met een jaar geleden in het eerste kwartaal gedaald met 27 procent naar 100 miljoen euro. Het concern had last van de hoge koers van de dollar. Ook is er fors geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Daar zet Philips sterk in op IT-systemen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat medici snel de beschikking krijgen over data van MRI-scans. De hoge dollarkoers drukte de winst, maar de omzet steeg met 13% naar 5 miljard euro. Het agentschap Telecom controleert dit jaar tijdens de examenperiode of scholen gebruik maken van apparatuur om mobiel telefoonverkeer te blokkeren. Wordt er zo'n gsm-jammer ontdekt, dan krijgt de school een boete van minimaal 1800 euro. De scholen zetten de apparaten in om te voorkomen dat er wordt gespiekt tijdens de examens. Maar volgens het agentschap storen ze al het mobiele verkeer, ook als er een noodsituatie is. De examens beginnen 11 mei. Het weer van west naar oost trekken buien over het land. Later breekt de zon door en worden 10 tot 12 graden. Morgen opnieuw zon met vooral in het westen en noorden wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor Hoevelaken 7 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Eembrugge 7. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Velsen en Badhoevedorp 5. A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven. 12 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 7. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 3. De N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 4 kilometer.